Van Balen heeft bij zijn bezoek aan Nicaragua gesproken met de legerleiding. Volgens een website die nauw gelieerd is aan de regering... heeft Van Balen de legerleiding gevraagd of ze dezelfde positie inneemt als het leger van Honduras. Dat pleegde dit jaar een coup. Van Balen noemt de opmerkingen over een staatsgreep onzin. De beveiliging van het Koninklijk Huis is niet waterdicht. Die conclusie trekt het tv-programma Undercover in Nederland. Programmamakers van SBS wisten zonder problemen op het terrein van Paleis Noordeinde te komen. Ze deden zich voor als werknemers van een onderhoudsbedrijf. In hun bestelbusje was nepdynamiet verstopt. In de uitzending reageerden Tweede Kamerleden geschokt. Ze eisen opheldering. Premier Brown gaat binnenkort zijn excuses aanbieden aan de kinderen die in het verleden naar Britse kolonies zijn gestuurd. Tot 40 jaar geleden had de Britse regering een migratiebeleid waarbij kinderen uit arme gezinnen naar onder meer Australië en Canada konden worden gestuurd. De kinderen kwamen vaak terecht in tehuizen of werden uitgebuit als landarbeiders. De Australische premier Rudd biedt morgen al zijn excuses aan. Voor het eerst sinds juli is de Belgische koningin Fabiola weer in het openbaar verschenen. De weduwe van koning Boudewijn was in Brussel bij een mis ter ere van het Koningsfeest, het officiële feest van de monarchie in België. De 81-jarige Fabiola is hersteld van een zware longontsteking. Schaatster Marianne Timmer is zwaar teleurgesteld dat ze de Olympische Winterspelen in Vancouver moet missen. Ze brak vrijdag in Heerenveen bij een val op verschillende plaatsen haar hielbeen. Marianne Timmer zegt dat ze naar haar vierde spelen heeft toegeleefd. Ze wilde daar afscheid nemen van de schaatsport.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 Oh, my love, I can't make head nor tail of passion. Oh, my love, let's set sail for seas of passion now. Deeply dip about the way you walk contact sport. Let the neighbors talk deeply, I'm your Superman. I'll explain so thank you. vida 106.9 ZFM ZFM on the mother tree I said to myself we all lost touch favorite fruit is chocolate covered cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body rise. living promised land.